Michel Koenen met het NOS-journaal. In Katlijk in Friesland zijn twee doden gevonden. De lichamen lagen in een woning. Wat er is gebeurd in het kleine Friese plaatsje is nog onduidelijk. In de omgeving liggen veel weilanden. De politie is bezig met een onderzoek. Volgens een verslaggever van Omroep Friesland is er een arrestatieteam bij de woning. Het is iets goedkoper geworden om bij een verbouwing een container voor de stoep te zetten. De leges zijn de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 10% gedaald, blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis. Dat deed navraag bij 40 gemeentes. Bij een aantal gemeenten zijn de kosten juist hard gestegen. In Nijmegen ben je het meest kwijt voor het plaatsen van een container of Dixie-toilet. Daar kost het bijna 470 euro voor zes weken, een stijging van een kwart. In Amsterdam en Den Haag is het juist gratis. Eigen Huis roept gemeente op de zogenoemde stoeptax af te schaffen... omdat het een gemakkelijke manier is voor de gemeente om geld binnen te halen. De politie heeft vijf jongens aangehouden die ervan worden verdacht een vrouw van 24 uit Tilburg te hebben misbruikt. De verdachten zijn tussen de 15 en 18 jaar. Het misbruik stopte volgens de vrouw pas toen ze was verhuisd. De jongens worden ook verdacht van diefstal. De politie verwacht nog meer verdachten op te pakken. En de marathon van Rotterdam krijgt een nieuwe startplek. In april beginnen de lopers aan de voet van de Erasmusbrug. De finish blijft wel op de Koolsingel, dat was tot nu toe ook de startplek. De directeur van de marathon noemt de Erasmusbrug een iconisch plaatje. En met de wijziging wil de organisatie een betere spreiding van de lopers van de hele marathon en de kwartmarathon. Zo moet het Rotterdamse evenement verder door kunnen groeien. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon geregeld en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen flinke zonnige periode bij maximaal 20 graden. En vanaf donderdag neemt de kans op regen toe.